10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff mag voorwaarden stellen aan de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan hun vertrek uit Nederland... in ruil voor bed, bad en brood. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, boog zich over een klacht van een Iranier. Hem was onderdak aangeboden in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie... waarbij hij de gemeente niet mocht verlaten. Als de vreemdeling weigert mee te werken aan zijn vertrek uit Nederland... dan mag de staatssecretaris hem onderdak weigeren, zegt de Raad van State. Het raadgevend referendum dat Nederland houdt over het associatieverdrag met Oekraïne... is koren op de molen van Rusland, dat zegt de Oekraïense president Poroshenko. Hij is bang dat het referendum ertoe leidt dat de Nederlanders gijzelaar worden van een politiek spel... waarvan president Poetin profiteert... Een stem in het referendum is volgens Poroshenko een stem voor of tegen de Oekraïners... die hun leven hebben gegeven voor de Europese waardigheid en waarden. In Soesterberg blokkeren activisten de ingang van kamp Seist... waar vluchtelingengezinnen worden opgevangen. De meesten zijn uitgeprocedeerd en wachten op uitzetting. De activisten vinden kamp Seist net een gevangenis... en noemen de opvang schadelijk voor kinderen. Ze demonstreren tegen de uitbreiding van kamp Seist... door vanochtend het bouwverkeer tegen te houden. Ook hebben ze zichzelf vastgemaakt aan het toegangshek. Rusland gaat Turkse landbouwproducten strenger controleren voordat ze het land in mogen. De regering zegt dat ongeveer 15% van de landbouwproducten uit Turkije niet aan de eisen voldoet. De maatregel lijkt een gevolg van de opgelopen spanning tussen de twee landen. Turkije schoot deze week een Russisch gevechtsvliegtuig neer. Moskou is woedend en bestrijdt dat de piloot in het Turkse luchtruim vloog. Het weer, vandaag periode met zon en wolkenvelden. Vooral in de kustprovincies en het noorden van het land vallen nog een paar buien, maar het wordt geleidelijk minder. En het wordt vanmiddag 5 tot 9 graden. Morgen veel bewolking, in het oosten eerst nog wat zon. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. Verderop tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp ook 4. A6 Lelystad-Muiden bij Almere Haven nog 3. Op de A7 Horenzaandam bij Weidewormer 4 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Bad Hoevedorp 5. En op de A10 de ring van Amsterdam bij de Rai 4 kilometer. Dan de A12 Den Haag-Utrecht. Daar kom je nog in de file bij Reewijk. Daar staat 2 kilometer. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein ook 2.